7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Snorfietsers moeten een helm gaan dragen, maar wanneer precies is nog niet duidelijk. Dat schrijft minister van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer... die om een helmplicht had gevraagd. Voor het zover is wil Van Nieuwenhuizen goed kunnen onderbouwen... waarom de plicht wel geldt voor snorfietsen... en niet voor elektrische fietsen die net zo snel gaan. Ze wil ook laten uitzoeken of de regel wel te handhaven is... Vervolgens is er ook nog een overgangsperiode nodig... zodat de 700.000 snorfietsers zich op de helmplicht kunnen voorbereiden. De Europese Unie is niet onder de indruk van het dreigement van president Trump over IS-strijders. Hij zei zaterdag dat de VS opgepakte strijders uit Europa zal vrijlaten als de EU-lidstaten ze niet zelf terughalen uit Syrië. Minister Blok, die vandaag in Brussel overleg had met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken, zegt dat Nederland geen strijders opneemt en dat de uitlatingen van Trump daar niets aan veranderen. Ook andere Europese ministers zeggen dat ze hun beleid niet zullen aanpassen. De explosie eind vorige maand in het Laakkwartier in Den Haag kwam vermoedelijk door een gaslek. Er zijn geen aanwijzingen dat er opspel in het, opzet in het spel was, zegt de politie. Bij de explosie werden drie appartementen verwoest, negen mensen raakten gewond. Bij strandopgangen op de Waddeneilanden worden speciale afvalbakken en containers geplaatst. Bezoekers kunnen daar de rommel in kwijt die nog aanspoelt uit de zeecontainers die begin januari van een schip vielen. Verwacht wordt dat er na de berging van de 345 containers nog anderhalf jaar lang spullen kunnen aanspoelen. Er wordt nog bekeken hoe kleine stukjes plastic het beste kunnen worden opgeruimd. De kosten worden verhaald op de eigenaar van het containerschip.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 it once Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand. En de rubrieken De Sterren van Toen en Getipt voor de Top. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week, Riding My Thumb to Mexico. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Stefania O'Hora kreeg lovende kritieken voor zijn debuutalbum, daterend uit 2017. Zeer terecht overigens. Het gebeurt zelden of nooit dat je een heel album mooi vindt, maar die garantie durf ik voor deze schijf gerust te geven. Wat een klasse. En dat wordt ook weer duidelijk door een song als High Class City, Girl from the Country. You spend your days on the 42nd floor Making plans for parties in the night You got a man dressed up to stand there by your door you're a girl who likes everything just right. You wear the finest clothes and the latest fashions. You prefer to keep the conversation light. The magazines all say the way you ought to be a high class city girl from the country. I've heard your kind of stories a hundred times before, seen your face around the fancy clubs downtown. Then I won't stand in the way while you're chasing down those dreams and the years show on your face. I don't make a lot of money, I don't have a lot of friends. We all try to make something out of nothing in the end. That time is gonna pass. Someday you're gonna see just a high class city girl from the country. nothing on you. You're an actress, model, and a singer too. Mama raised you right. Daddy lived to protect you, a high class city girl from the country. I've heard your kind of stories a hundred times before, seen your face around the fancy clubs downtown don't stand in the way while you're chasing down those dreams and the years show on your face. I don't make a lot of money, I don't have a lot of friends.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 Twee nummer 1 hits van Vince Gill uit 1992 en 1993. De eerste is Let Our Love Start Slipping Away. De tweede, The Heart Won't Lie, zingt hij samen met Reba McIntyre. Crossroads, nummer 1 country hit. Crossroads. Nummer 1 country hit. Matig heb ik bezoek uit Ierland en zo ook vandaag. Cleona Hagen komt daar vandaan en met Born to Run levert zij haar bijdrage aan dit programma. een uniek bereik aan vocale kleuren en opwindend solowerk op fiddle, dobro, mandoline en banjo zet Level Best een uniek geluid neer. Dat blijkt ook als ze Riding My Thumb to Mexico, een hit uit de jaren 70 bij de horens nemen. De cover van deze week. This old highway seems so lonesome when you're going where you've been. And a lonely song can break your heart time and time again. If I'd listened to a friend of mine ten years ago today, I'd have a better job than what I've got today. And all the billboards on the highways and the taillights on the cars make me get out on the highway with my bag and my guitar.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 Cause I'm riding my thumb to Mexico. Riding my thumb to Mexico. And it don't matter how or where I go. I'll ride this thumb till I see her again. Cause I'm riding my thumb to Mexico. Veteran veteraan uit de muziekscene van Long Beach, Los Angeles en Orange County besloten samen te komen om een unieke mix van country, rock en honky-tonk op te nemen. Met Last Cigarette laten de Ponderosa Aces horen dat ze daarin uitstekend geslaagd zijn. Down my last cigarette Give me her Give me her. me home. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. De rubriek Sterren van Toen is het country kerkhof van dit programma. Het bevat namelijk songs van acts die niet meer onder ons zijn of niet meer bestaan. Ik plaats een gedenksteen. Porter Wagoner overleed in 2007 op 80-jarige leeftijd. Als winnaar van drie Grammy Awards voor Songs en verschillende uitverkiezingen met Dolly Parton tot Vocal Duo of the Year werd hij in 2002 geëerd met een plaats in de Country Music Hall of Fame. in the Woods on Fire. carrière van ruim 50 jaar zong Wagoner ook veel duetten met Dolly Parton. Een hedendaagse countryster die hij midden jaren 60 in zijn eigen Porter Wagoner show aan het grote publiek introduceerde. Porter Wagoner stierf op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Hij zingt voor ons nog Trying to Forget the Blues en een van zijn grootste successen is Satisfied Mind. I'm having a hard time trying to forget music on the jukebox. The song they're singing makes me wanna cry. Cause it reminds me that you have gone and left me. I feel a teardrop coming to my eye. I'm having a hard time trying to forget the blues. I see a guy box. He picks a tune and drops a nickel in. It seems that everybody in the juke joint is gonna play that crying song again.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 The wealthiest person is a pauper. achter ons. Nu weer naar het heden. Koes Cossette woont sinds 2017 in Nashville om zijn vette R&B-sound naar de massa te brengen. De diversiteit en simplistische schoonheid van zijn muziek komt tot uiting in Take Me Back Home. Country en rockabilly-icoon Dale Watson haalt vaak inspiratie voor zijn songs uit het leven van echte mensen en interacties die heeft met zijn fans. Dat is ook het geval met David Buxcamper, een van de songs op zijn nieuwe studioalbum Call Me Lucky. David Buxcamper piano, Yano, Estacado Farms 3,700 acres outside of Lubbock He's a harvest time trucker hauling wheat and corn Minnesota. David Bucks Kemper of Yano, West Staccato. He's a farmer trucker, or maybe he's a trucking farmer. It all depends on the time of year. In the summer there's wheat, in the fall corn and sorghum. David Buck Skipper from Yano, West Staccato. from Toadhead's low, A 30 mile round trip, still the DOT, he's got the dodge David Bucks Kemper from Yano, West Chicago. He's a farmer trucker, or maybe he's a trucking farmer. It all depends on the time of year. In the summer there's wheat ball, corn and sorghum. David Bucks, Kemper, Viviano, Estacado. David Bucks, Kemper, Viviano, Estacado. David Bucks, Kemper, Viviano, getipt voor de top. De onbekende formatie The Recollection, een volledige originele Tex-Grass band met de nieuwe song Blue Bonnet Blue. Een openbaring, wat mij betreft. Van Maren Morris in duet met Brandy Carlyle is het schitterende nummer Common verschenen. Dit is niet zomaar een gewoon duo, want beide zangeressen waren genomineerd voor heel wat Grammys. drags us through. My blood is red, the red by June Webb. Under a butterscotch sky, we pledge our love by and by. Under a hill country oak. Oh, of colors and a field of green. It's like a dream. Her love is wildflower wild. She winked at me with a smile. And now she carries our child a new lifestyle. We heard a mockingbird sing a song like West Texas swing. wildflowers help hearts grow. A sea of colors and a field of green, it's like a dream. baby's eyes, they are so blue bonned blue. Her heart is true, Texas true. Her blood is red, and red on New Homestead. And as the seasons move on, we'll sing this blue bonned song about the wildflowers wild to our love child. Did Lady Bird Johnson really? Texas wildflowers help hearts grow. A sea of colors and a field of green is like a dream. Did Lady Bird Johnson really know? Texas wildflowers help hearts grow. A sea of colors and a field of green, it's like a dream. A sea of colors and a field of green, it's like a dream of colors and a field of green is like a dream. crushed under the weight. Soms zijn er formaties die je plotseling ontdekt, terwijl ze al jaren aan de weg timmeren. Dat overkwam me met de Base Mountain Boys. Ik dacht even aan de Stettler Brothers, maar het is echt de juist genoemde band. Zij vertolken waar Honky Tonk Angels Spread Their Wings. Wat mij betreft is het nog niet te laat. Laat ze hun vleugels maar uitslaan. Laat het maar gebeuren. singer sing. laatste rondje van deze aflevering. Joshua Ray Walker met Last Call. Nog eentje dan, en dan is het over en uit. see your face when the lights come on.